Katrien Straatman met het NOS-journaal. De regeling rond het ouderschapsverlof wordt over twee jaar uitgebreid, heeft het kabinet besloten. Er komen negen weken bij die gedeeltelijk worden doorbetaald. Het verlof moet wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De doorbetaling moet meer ouders de kans geven het verlof ook echt op te nemen. De uitkering is de helft van het dagloon van de werknemer. Nu kunnen ouders 26 weken verlof opnemen in de eerste acht levensjaren van een kind. En dat is in principe onbetaald. Studenten komen door het wegvallen van hun inkomsten financieel in de problemen, zeggen de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young and United. Studenten zouden gemiddeld 530 euro per maand mislopen nu. De meeste zijn flexwerker en hebben een nul-uren contract. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de situatie van studenten. Sportverenigingen mogen vanaf vandaag weer trainingen aan kinderen geven. Tot en met 12 jaar hoeven de sporters zich niet aan de afstandsregels te houden. Kinderen met gezondheidsklachten zijn niet welkom. Verder moet iedereen in sportkleding naar de club komen... blijven kleedkamers en kantines dicht. En vanaf vandaag breidt de NS de basisdienstregeling uit met extra intercities. Die moeten ervoor zorgen dat er genoeg ruimte is voor reizigers om afstand te kunnen bewaren. De treinen zijn nog altijd alleen bedoeld voor mensen met vitale beroepen. Ook in Amsterdam wordt de dienstregeling verruimd. In Den Haag en Rotterdam wordt voor de zekerheid extra materieel achter de hand gehouden. De Chinese regering zegt dat de corona-uitbraak in het land genoeg onder controle is om het uitgestelde volkscongres vanaf 22 mei te houden. De jaarlijkse zitting van de duizenden parlementsleden uit het hele land stond eigenlijk op 5 maart gepland. Voor afgevaardigden uit buiten Peking gelden nog wel strenge quarantaineregels. Het weer, het is bewolkt en het misert hier en daar. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog en schijnt de zon af en toe door 13 tot 17 graden.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 And every single scar that you claim is a stone in the path to this place. And every single choice that you made has led you this way. So lay your head on me. Lay your head on me. you spin through the night with your powder mind.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 Both. You the best thing, and I don't need a witness. thing. I'ma find me a ring and pray it's perfect fitted. Perfect. perfect. Picture perfect, you don't need no filter. filter. Or just make them drop dead, you a killer.